Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Motoclub Veterans heeft aangifte gedaan tegen minister Opstelten. De veterans vinden dat de minister hun naam bewust beschadigt... door onwaarheden over de club te verspreiden. De leden van de club zeggen dat ze in documenten van het ministerie... de politie en het OM worden afgeschilderd als zware criminelen... drugsdealers en moordenaars. De Duitse bondskanselier Merkel heeft president Poetin opnieuw gevraagd of hij zijn best wil doen voor de OVSE-waarnemers die al een week vastzitten in Oekraïne. Moskou maakte bekend dat Merkel daarover met Poetin heeft gebeld. De Europese waarnemers werden vrijdag door pro-Russische activisten vastgezet in de Oost-Oekraïnse stad Slavjansk. Vier van hen komen uit Duitsland. In de Amerikaanse gevangenis zijn bij een gasexplosie twee gevangenen omgekomen. De ontploffing was in de staat Florida. Er zijn tussen de 100 en 150 mensen gewond geraakt, zowel gevangenen als medewerkers. Het gebouw stortte door de explosie deels in. De ongedeerde gevangenen zijn naar andere gevangenissen gebracht. De schade door de aanvaring vannacht op het Amsterdam-Rijnkanaal loopt in de tonnen. Een schip raakte stuurloos en voer bij Utrecht tegen de kant, zegt Rijkswaterstaat. Het schip zelf raakte zwaar beschadigd en ook de oever liep veel schade op. Ruim 20 meter damwand is ingedeukt. Daarom is een noodwand geplaatst. Personeel van een aantal Duitse Burger Kings moet zich van het hoofdkantoor van de hamburgerketen laten bijscholen, omdat ze een loopje nemen met de hygiëneregels. Een programma van RTL Duitsland onthulde dat werknemers na het schoonmaken van wc's zonder omkleden en zonder handschoenen aan hamburgers gaan bakken. Ook wordt voedsel dat al te lang in de warme keuken heeft gestaan met nieuwe etiketten alsnog verkocht. En sommige Duitse filialen van de hamburgerketen betalen geen overuren en vakantiegeld uit. Het weer in het noorden bewolkt en soms regen. Elders geregeld zon, maar ook kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt 12 graden op de Wadden tot 18 in het zuiden. Morgen droog en geregeld zon. Dit was het NMS Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 Noord richting Zaanstad staat file bij de Koentunnel 2 kilometer. En op de A16 Rotterdam-Breda in beide richtingen bij de Van Brienen Noordbrug 4 kilometer.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 En dat betekent dus ook het tweede uur van Matchbox nummer 25. We gaan meteen maar beginnen, want eh, muziek, daar gaat het in feite om in deze eerste twee uur. En we beginnen zo meteen met Don en Phil. En daarna die Edison Lighthouse. Veel plezier. you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's dit eh, tweede uur met Don and Phil en That'll Be The Day. En daarna de One Hit Wonders uit 1970, Edison Lighthouse en Love Grows. We gaan naar eh, Mary Sandeman uit Schotland. Maar haar artiestennaam is iets bekender, want zij had een hit in 81 met Japanese Boy. Hier is Anika. Mika en Japanese Boy uit 1981. Ze heeft nog enkele hits gehad, maar eh, niet in Nederland. We, hadden veel, eh, we hebben veel eh, dames die aan het zingen gaan. Net is dus al Annika en nu Josephine. Alleen die zingt zelf niet. Er wordt over haar gezongen door Johnny Ray. Yes, tonight, Josephine. Yep, yep, Johnny Ray en Yes Tonight Josephine uit 1957. Tien jaar later, en nu krijgen we wel weer een zangeres... was het P.P. Eh, Arnold die een hit had met een compositie van Cat Stevens. The first cut is the deepest. I would have given you all of my heart, and he's taking almost all that I've got. But if you wanna try to love again, baby, try. It's all because your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. Your mama Kenny Loggins en Jim Messina met eh, Your Mama Don't Dance uit 1973. Ehm, we gaan even naar een nummer van eh, Billy Joel luisteraar uit 83... van zijn negende album An Innocent Man. It is Uptown Girl. schijnt eh, Billy Joel zich meer eh, bezig te houden... of eigenlijk alleen maar bezig te houden met eh, het componeren van klassieke muziek. Nou, ik had hem toch liever in deze categorie gehouden. Maar ja, zijn eigen wens, zal ik maar zeggen. We zijn toe aan de reguliere cliffhit. En deze keer is het uit november 63 de release van die maand. En het werd een nummer 4 in Engeland en een nummer 4 in Nederland. En een compositie van Welch and Richard, Don't Talk to Him. Some guy tells you I don't care and tells you lies while I'm not there. Don't talk to him. And if he tells you I'm untrue, then darling, here's what you must do. Don't talk to him. And if he tells you I've been seen walking around with Sue and Jean, he's lying again. Lying again. Do anything that you want to, but darling, this I beg of you, don't talk to him.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 Dat waren de Motions. Met eh, natuurlijk eh, de belangrijkste man Ruby van Leeuwen. En hij was ook eh, een van degenen die het volgende nummer schreef... samen met drummer Siep Warner. Hier is Why Don't You Take It. en eh, Why Don't You Take It. We gaan naar 1970, naar eh, een van de blueslegendes uit de jaren 60 en 70. Hij treedt trouwens nog steeds op, in zijn 80er jaren al. En eh, we hebben het over John, John Mayall en hij speelt voor ons Room to Move. live uitvoering van Room to Move door John Mayle. Daar hebben de grote der aarde het vak geleerd. Bijvoorbeeld eh, Eric Clapton. Ja, niet de minste natuurlijk. Eh, we gaan even luisteren naar een eh, heel aparte plaat. niet omdat die ongewoon is, maar vanwege de titel.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 En uh, we hebben het uh, de hele dag maar over dames, want ze zingen bij ons. heleboel. Bojura, Chiliola, ehm, Doris Day, de Dolly Dots, a P.P. Arnold. We hebben net, ter gezongen over Josephine. En nu wordt er gezongen over een eh, Jezebel. Of dat nou zo positief is. Hier is Frankie Lane. Jezebel Jezebel, it was you. If ever an angel fell, Jezebel, it was you. Jezebel, it was you. If ever devil's plan was made to torment man. It was you, Jezebel, it was you. Twould be better had I never known a lover such as you. Forsaking dreams and all for the siren call obsessed me constantly. What evil star is mine that my fate's design? a it was you. If ever the devil's plan was made to torment man, it was you. Night and day, every way. Jezebel, Jezebel. Everybody's got something to hide except for me and my monkey van het eh, witte album. Ook bekend onder de naam The Beatles. Dit waren ze inderdaad, alle vier John, Paul, George en Ringo. Gaan we nu naar het nummer uit 2002. zit niet helemaal in onze doelgroep, maar de artiest die het nummer heeft gemaakt wel. Want die was in de jaren 80 natuurlijk ook alweer beroemd Phil Collins. En we laten hem hier horen met I Can't Stop Loving You. Zo zomaar even in. Eh, John Dummer's Famous Music Band met 9 by 9 Onze laatste van dit programma. En het is een instrumentale tot, uh, totdat uh, Les Paul en Mary Ford zich er weer mee gaan bemoeien. Dat horen we zo wel. Nou, die zei nooit zoveel over de muziek die ik draaide. Alleen bij deze zei ze altijd... Wat een zenuwenplaat. Die strijd om te overleven, om er te zijn, met z'n drietjes. Hij heeft dat niet gehaald en wij wel. Een longziekte benauwt je leven. Daarom wil het Longfonds onderzoek doen. Om kapotte longen te repareren. Help mee. Kijk op longfonds.nl. Want gezonde longen zijn van levensbelang. En inderdaad, Les Paul en Mary Ford die gaan zich ermee bemoeien. En dan weet je het wel, einde van de eerste twee uur van ZFN Muziek Boulevard Live. Matchbox nummer 25. De komende twee uur zijn voor de heer Hans. Met zijn eh, programma met nieuws, gezondheidsplein en veel muziek. En eh, dat is de laatste keer, want hij vertelt zelf wel even waarom dat is. Dat was de laatste keer voorlopig dan, hè.